Rijkswaterstaat laat weten dat er landelijk gestrooid wordt. KLM heeft tientallen vluchten geannuleerd... en de treinen rijden gewoon de gebruikelijke dienstregeling. En terwijl het in Nederland nog los moet gaan met de sneeuw... is in Midden-Europa gisteren al tientallen centimeters sneeuw gevallen. In Oostenrijk zitten duizenden huizen zonder stroom. Vooral in de Duitse deelstaat Beieren is er overlast door sneeuw... zegt correspondent Charlotte Waiers. Kerstmarkten bleven gesloten. Ja, verder liggen natuurlijk grote delen van het verkeer plat. Gisteren ging er al geen vluchten meer van en naar München. Dat start nu langzaam weer op. Maar nog steeds is meer dan de helft van de vluchten geschrapt. En de treinen van en naar station München komen inmiddels ook weer een beetje op gang. Maar de verwachting is dat er zeker nog tot morgen treinen vertraagd zijn of zullen uitvallen. De droomweek van PSV is compleet. Vanmiddag wonnen de Eindhovenaren ook de topper tegen Feyenoord met 1-2. Eerder deze week bereikten ze ook al de volgende ronde van de Champions League. Volgens PSV-trainer Peter Bos waren Feyenoord en PSV aan elkaar gewaagd vandaag. Ook in de eerste helft was er over en weer af en toe een kansje. Dus ik denk dat die ploegen eh, vandaag in evenwicht waren. Alleen qua scoren niet. Nee, ik hoef niet te vragen hoe jij je voelt. Eh, als je 14 wedstrijden achter elkaar wint... dan staat hier een, eh, niet alleen tevreden, maar ook een trotse trainer. PSV staat nu 10 punten voor op nummer 2, Feyenoord. Het weer, er komt dus een sneeuwbui aan. In de avond sneeuwt het bijna overal. Het is iets boven het vriespunt. Morgen natte sneeuw en regen en dan wordt het tussen de 1 en 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ook, ik kreeg nooit cadeaus met, Snik met Snik kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik heb van Nicolaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. ik vind het ook een naar persoon, die hele Nicolaas. Die kan ik je wel Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, Jelle is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond toch altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Ik het een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. ja. De nare man. Stomme liedjes allemaal zingen. Hebben je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Doe nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan nou, zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht man. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in sprei, Kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo.